Clemens Peters met het NOS Journaal. President achtergrondchecks bij Amerikanen die een wapen willen kopen, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Aanleiding is de schietpartij vorige week op een school in Florida, waarbij 17 mensen om het leven kwamen. De dader van 19 kon makkelijk aan een wapen komen en naar aanleiding van een eerdere schietpartij in november kwam een aantal republikeinse senatoren al met een voorstel. De dader van die schietpartij was veroordeeld voor een huiselijk geweld en had nooit een wapen kunnen kopen als dat landelijk was geregistreerd. Dat wetsvoorstel bleef destijds op de plank liggen. Minister Ollongren stelt miljoenen euro's beschikbaar om delen van Groningse steden aardgasvrij en aardbevingsbestendig te maken. Het gaat om wijken in Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de stad Groningen. De minister wil al dit jaar een begin maken met de ombouw. Het geld komt uit een potje van minister Wiebes dat bedoeld is om Nederland minder afhankelijk te maken van aardgas. In Engeland is een voetbaltrainer tot 31 jaar cel veroordeeld voor tientallen gevallen van kindermisbruik. Als jeugdcoach van onder meer Manchester City misbruikte hij jarenlang jongens in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. De 64-jarige Barry Bennell is al vaker veroordeeld voor misbruik, maar telkens komen er nieuwe meldingen van slachtoffers. Bennell zette de jeugdvoetballers onder druk door te dreigen met het einde van hun voetbalcarrière als ze hem af zouden wijzen. De Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence stopt met acteren. Ze neemt een sabbatical van een jaar om te gaan strijden tegen corruptie en voor democratische waarden. En ook wil de actrice van 27 proberen om jonge mensen voor de lokale politiek te interesseren. Lawrence is vooral bekend uit de Hunger Games films. En ook won ze een Oscar voor haar rol in Silver Linings Playbook uit 2012. Ze is een van de best betaalde Hollywood actrices. Het weer. Vanavond en vannacht droog. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen in Zeeland wat regen.